Het kabinet Rutte zoekt een meerderheid voor de missie waarbij 250 politiemensen en een paar honderd militairen naar Noord-Afghanistan gaan. Het kabinet heeft daarvoor de oppositie nodig. Het dioxineschandaal in Duitsland breidt zich opnieuw uit. In Neder-Saxen is een veevoerbedrijf gesloten omdat in het voer de kankerverwekkende stof dioxine zou zitten. Dat wordt nu nader onderzocht. In verband met de vondst wordt de productie op 934 boerderijen stilgelegd. De afgelopen weken werden al in neder en Noord-Rijn-Westfalen duizenden boerderijen tijdelijk gesloten vanwege dioxine in veevoer. Een groot aantal was alweer vrijgegeven. In Tunesië worden binnen 60 dagen presidentsverkiezingen gehouden. Tot die tijd treedt de voorzitter van het parlement op als interim-president. Besluit van de Constitutionele Raad volgt op de vlucht van president Ben Ali naar saudi arabië na weken van protesten. Intussen is het uitgaansverbod in Tunis opgeheven en de luchthaven is weer open. In de stad zijn winkels geplunderd en er is brand gesticht in het treinstation. De brandweer in Zwijndrecht is vannacht en vanochtend bezig geweest met een brand in twee goederenwagons. Het vuur in een wagon met staal was redelijk snel onder controle, maar het lukte niet om de wagon vol ethanol te blussen. Daarom liet de brandweer de tankwagon gecontroleerd uitbranden. In de Indiase deelstaat Kerala zijn zeker 100 hindoe-pelgrims omgekomen bij een religieus festival. Ze kwamen terug van een heiligdom bovenop een berg. Volgens sommige ooggetuigen reed een jeep met pelgrims in op de menigte, waarna paniek uitbrak en honderden mensen onder de voet werden gelopen. Het weer, op steeds meer plaatsen bewolkt en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.